Als ik straks sta knol ik alles zonne de kant, want dan heb ik mezelf niet in de hand. Ik neem een pil, pil, hey, pil, pil, pil, om flink te kunnen zagen. Word je niet dat brengt dit in elkaar de kop in, ik ben niet meer te volgen. Als ik kom, val dan uit, ik vergeet nog op, ik ben een gabbes zonder zon. lief wat zachter. Ik word helemaal knettergek van dat gebouw. c'est le Dieu klinkt fris. En dan nu zonder tekst. la la la la. Nou, nou, wat zijn we weer creatief.